7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door een fout van justitie zijn gegevens van tientallen werknemers... van een fruitbedrijf in Hedel in een strafdossier terechtgekomen. Het personeel is bang geworden en wil beveiliging, schrijft de Telegraaf. Bij het fruitbedrijf zijn de afgelopen jaren verschillende keren partijen cocaïne ontdekt tussen het fruit. De directie deed aangifte en overhandigde ook lijsten met gegevens van het personeel aan politie en justitie die in het strafdossier terechtkwamen. De eigenaren van het bedrijf zijn bedreigd en worden zwaar beveiligd. Het OM heeft excuses gemaakt. Honderden protesterende boeren hebben bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem een petitie aangeboden. In een symbolische boodschap zeggen ze dat ze voortaan bij Friesland willen horen, omdat daar de stikstofregels zijn versoepeld. Er waren zo'n 200 boeren uit Noord-Holland naar Haarlem gekomen, waar ze ook steun kregen van een aantal Friese collega's. Na het protest reed een deel van de boeren langs Schiphol... om bij de vertrekhallen aandacht te vragen voor de stikstofproblemen. John de Mol heeft zijn rechtszaak tegen Facebook gewonnen. Hij was naar de rechter gestapt omdat er steeds nepadvertenties opdoken... waarin hij en andere bekende Nederlanders bitcoins en andere cryptovaluta zouden aanprijzen. Mensen die geld overmaakten kregen geen bitcoins en waren hun geld kwijt. Volgens de fraude helpdesk was de schade alleen al dit jaar 2,3 miljoen euro. Facebook is nu verplicht dat soort advertenties tegen te houden... en moet ook onthullen wie de adverteerders zijn. De Spaanse Supercup verhuist in januari naar Jeddah in Saoedi-Arabië. Volgens Spaanse media heeft de voetbalbond een contract voor drie jaar met Saoedi-Arabië afgesloten... en levert dat 120 miljoen euro op. Vier ploegen zullen straks strijden om de Spaanse variant van de Johan Cruijffschaal. Barcelona won de Spaanse Supercup het vaakst, 13 keer. Real Madrid won hem 10 keer. Het weer, vanavond buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Vannacht vooral aan de kust. Minimaal land inwaarts rond 3 graden. Morgen wisselen bewolkt met overal steeds meer buien en een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bijna 20 minuten vertraging op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is daar wel weer vrij. Op de A10 eh, Watergraafsmeer Koenplein bij Amsterdam Slotenvaart 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A10 richting knooppunt Amstel tussen eh, eh, Amsterdam Geuzenveld en knooppunt Amstel.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 the bottom. smoke op internet. www.zfmzandvoort.nl closer I won't lose myself. Look what I have done, the numbers I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger.